7 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mensen vaak op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Ook confronteren ze mensen met onterechte rekeningen... en berekenen ze onterechte kosten, zegt de ACM. De gedupeerden zijn vaak kwetsbare consumenten... uit de lagere inkomensgroepen met schulden. Drugscriminelen hebben zich ook gestort op de productie van anabole steroïden. In een drugslaboratorium in Rotterdam werden ook verboden hormonen voor bodybuilders geproduceerd. TOM zegt deze combinatie nog niet eerder te zijn tegengekomen. De stoffen werden onder onhygiënische omstandigheden gemengd, wat een groot risico betekent voor de gezondheid van de gebruikers. Bronnen binnen Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten zeggen dat het Russische toestel dat is neergestort in Egypte waarschijnlijk een bom aan boord had. De daders worden door de VS gezocht in kringen van IS. Ook de Britse regering denkt aan een aanslag. De Britten doen onderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Nederland wacht dat onderzoek af en besluit pas daarna of er nog vluchten naar de badplaats gaan. De eerste vlucht staat voor zondag gepland. Bart van U, de man die verdacht wordt van de moord op Els Borst... heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. AD meldt dat Van nu is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen. Noord-Holland is te streng voor nieuwe windmolenparken. Dat staat in een brief van gemeenten, energiecoöperaties en milieuorganisaties aan de provincie. Door de strenge regels komen initiatieven van coöperaties die gesteund worden door omwonenden niet van de grond, schrijven ze. In Noord-Holland moeten bijvoorbeeld de windmolens in een rij van zes staan en mogen er binnen een straal van 600 meter geen huizen staan. Het weer vandaag bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten ook kans op wat zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan vooral dagelijkse files richting Amsterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 6 kilometer.